Maar nu eerst het NOS nieuws van NOS nieuws van 6 uur. Met het NOS journaal. Onder de 250 vrouwen die de Amerikaanse sportarts Larry Nasser misbruikte is ook een Nederlandse vrouw. Die vrouw is nu 33. Ze hockeyde vanaf haar 17e vier seizoenen in Amerika en kwam zo terecht bij Nasser. Ze zegt dat ze tijdens behandelingen meerdere malen door hem is aangerand. De Amerikaan is door verschillende rechtbanken al veroordeeld tot in totaal 360 jaar. Nederland krijgt na de Europese parlementsverkiezingen volgend jaar, na de brexit, 29 zetels in het Europarlement. En dat zijn er drie meer dan nu. Die zetels komen vrij doordat de Britten uit de EU stappen. Een aantal zetels wordt verdeeld onder de lidstaten. 46 van de 751 zetels verdwijnen helemaal. Het tekort aan betaalbare huurwoningen blijft groot, hoewel er 15.000 particuliere huurwoningen zijn bijgebouwd vorig jaar. De gemiddelde huurprijs voor een woning in de vrije sector ligt nu op 1020 euro per maand. Dat was een jaar geleden enkele euro's onder de 1000. De prijsstijging zit hem vooral in de huren in grote steden. Het blijft zo dat examens op de middelbare school als eerste worden nagekeken door de eigen docent. Daarna gaan de examens naar de vreemde docent. Het vorige kabinet had plannen om de volgorde om te draaien, maar minister voor Onderwijs Slop ziet daar niets in. Seksisme en bedreiging van vrouwen op sociale media en internetplatforms worden zelden tegengegaan door de grote techbedrijven. Uit onderzoek in Frankrijk blijkt dat Facebook, Twitter en YouTube naar klachten van vrouwen berichten soms wel verwijderen, maar dat gebeurt maar in 10% van de gevallen. En de luchtkwaliteit in een op de zeven Nederlandse huizen is slecht, volgens een onderzoek van het Longfonds. Er zit te veel fijnstof in de lucht. Het Longfonds zegt dat het daarom belangrijk is om de afzuigkap aan te zetten tijdens het koken en geregeld te luchten. Het weer, het vriest vannacht. Mogelijk valt er in de nacht en vroege ochtend een vlokje sneeuw in de kustprovincies. Morgen wisselend bewolkt, soms zon en 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Alleen bij Amsterdam valt het wel mee. Door de nasleep van ongelukken is er meer vertraging dan normaal. Op woensdag maar het drukste moment ligt nu wel achter ons. Nog wel veel vertraging is er op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht. Je hebt daar een half uur op onthoud. Ook op de A15 richting Europort tussen Vaanplein en Spijkenisse 9 kilometer. Een kwartier op onthoud is er op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Ridderkerk. Zo'n ongeluk gebeurt op de parallelbaan. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knapend Kleinpolderplein. 20 minuten oponthoud. Meer dan een uur vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos. Ook door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar ook dicht. En de N205 Zwanenburg Nieuw-Vennep die is helemaal dicht bij Hoofddorp. Dat levert vooral ook veel vertraging op op de N232 van Haarlem naar Amstelveen. Bij Hoofddorp ook meer dan drie kwartier oponthoud.